eenmalig kartonnen kaartje met chip uit de automaat halen... dat een euro duurder is dan het oude kaartje. Een schilderij van Johannes Vermeer heeft op een veiling in Londen... ruim 7,8 miljoen euro opgebracht. Het schilderij Sint Praxedis komt uit 1655... en is daarmee het oudste van de 34 werken die van de Delftse kunstschilder zijn overgebleven. Het weer nog een wisselvallige dag vandaag met temperaturen van 15 graden in het zuiden tot 23 in het noordoosten. Vanaf morgen is er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Er blijft wel kans op een regen- of onweersbui. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naarden en Gooimeer 2 kilometer. Dat was een ongeluk. Daardoor is het ook vastgelopen op de A6 Lelystad richting Muiden... voor knooppunt Muidenberg 3 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkenisse 2... A20 Gouden richting Hoek van Holland... tussen knooppunt plein en Rotterdam Centrum ook 2 kilometer.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 Trainer Scolari noemt het de ergste dag van zijn leven, maar wil niet opstappen. Teleurgestelde supporters staken op straat Braziliaanse shirts en vlaggen in brand. In Duitsland is tot diep in de nacht feest gevierd. Vanavond speelt Oranje de tweede halve finale tegen Argentinië. De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale heeft het afgelopen jaar vijf medewerkers een gouden handdruk meegegeven die boven de maximale beloning voor topbestuurders ligt. Ze kregen bij elkaar anderhalf miljoen euro mee. Een woordvoerder van de corporatie zegt in de Volkskrant dat de medewerkers al lang in dienst waren en daarom recht hebben op zulke hoge bedragen. De afgezwakte orkaan Neoguri blijft gevaarlijk voor Japan. De storm komt niet meer zoals eerder verwacht als superorkaan aan land... maar kan nog wel grote overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Weerkundigen verwachten dat er in twee dagen evenveel regen valt als normaal in drie maanden. 200.000 Japanners zijn geëvacueerd. Sinds vanochtend is het oude papieren treinkaartje definitief verleden tijd. Reizigers kunnen nu alleen nog een kaart met chip kopen... die langs de toegangspoortjes bij het station moet worden gehaald om in en uit te checken. Mensen die weinig met de trein reizen kunnen wel een eenmalig kaartje met chip uit de automaat halen... dat een euro duurder is dan het